Kees Groot met het NOS-journaal. Premier Rutte zal niet instemmen met onomkeerbare besluiten op de Europese top van morgen. Hij deed die belofte tijdens het Tweede Kamerdebat over de top. Rutte zei dat hij wil voorkomen dat de regeringsleiders akkoord gaan met maatregelen die ertoe leiden dat de druk op hervormingen in Zuid-Europese landen afneemt. Hij zal in Brussel het standpunt herhalen dat andere landen eerst hun begroting op orde moeten brengen. De premier kreeg stevige kritiek in het debat. Een meerderheid verweet Rutte dat hij geen duidelijkheid over Europa geeft. De meerderheid vindt dat hij meer kleur moet bekennen. De Nederlandse politietop zegt dat politici veel te snel reageren op beelden waarop is te zien hoe agenten geweld gebruiken zonder te weten wat er zich precies heeft afgespeeld. Vandaag verscheen opnieuw een filmpje waarop is te zien hoe een Rotterdamse agent geweld gebruikt tegen een arrestant. Volgens de politiebond wordt gepast geweld gebruikt en krijgt de arrestant een corrigerende tik. Vicevoorzitter van de Pol zegt dat de verhoudingen zoek zijn. Volgens hem wordt er niet of nauwelijks meer gepraat over het geweld waar de politie zelf slachtoffer van is. Op Schiphol zijn eind vorige week 13 dode apen gevonden. Ze kwamen met een speciaal dierentransport uit Guyana dat als bestemming Thailand had. In totaal waren er 39 roodhand tamarins aan boord. De 26 nog levende apen werden ondergebracht in een gespecialiseerde opvang. Daar overleden er nog eens drie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt wat er mis is gegaan aan boord. Volgens de NVWA was het wel een legaal transport. De 23 gezonde roodhand tamarins zijn inmiddels naar Thailand gevlogen. Het weer vanavond overwegend droog, morgenochtend bewolkt en kans op regen, later zonnig met temperaturen boven de 25 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnand bij de ANWB. De A20, hoek van Holland richting Gouda, is dicht tussen Rotterdam Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel. Dat komt door een vrachtwagenbrand. Ze zijn nu de boel aan het opruimen.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 De blues kan soms wel eens wat anders zijn. Dan is het meestal wat uh, treuriger. De Eli Young Band, zij hadden het ook weer over die love songs. Jet Black and Jealous, zo heet hun cd. Die ze uitbrachten in 2008.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 Yeah, one of these days I'm gonna write you off. Have this tattoo removed once and for all. Wake up smiling in another life. Without you taking up all the space in my mind. watch a sunset, listen to a song, just when I think is weer een man met uh, die echte country stem, John Michael Montgomery in Forever. Guess I'm just a little bit scared I Guess I'm not as strong as I thought When I see you lying there I worry about losing you I used to think of only me But that was long ago Now I find it hard to conceive Life without you here in my arms forever. Yeah. guess not as strong as I thought When I see you lying there I worry about losing you Forever, eh, zou je dan nog achteraan verwachten, hè? van John Michael Montgomery. James Slater, hij heeft het geschreven zoals ik al zei. En eh, het is uitgebracht op een cd die gewoon dezelfde naam meekreeg in 2008. Je bas in You're My Life van Steve Azar. Door hemzelf geschreven. You're my first morning light. You're warm and tender night. the myself I'd never love again I even made a promise to my heart I swore that I'd just walk away Before the song begins And never even let the music start But lying next to you I can't remember what I said And looking in your eyes I see forever instead I'll never say never again You made my heart your touch to remind me now and then But I'll never say never again The smallest hills were mountains in my way I always found another way to do but in your arms I'll wake up in a different world today where dreams are always waiting to come true who would have believed I could ever come this far I swore I'd never try again but now I'm reaching for my heart believe in love again You found the best inside of me With you I'm more than I could ever be I'll need your touch to your touch to remind me now and then But I'll never say never again I'll never say never Forever and ever I'll never say never Again En u nog? Eh, deze man, Ronnie Miller, I Say Never Say Never Again. Een nummer wat eh, hij opgenomen heeft in 2002. Eh, Toen werd er van hem gezegd van, we gaan nog veel van hem horen. Maar nou ja, zoveel hebben we eigenlijk niet meer van gehoord. In Amerika, daar heeft hij nog een aantal cd's kunnen maken. Maar hier in Europa eigenlijk helemaal niet meer. Hè? Eind jaren 60, begin jaren 70 was er een man die hier ook waanzinnig bekend was. En dan heb ik het over Freddy Fender. En vooral met dit nummer, Before the Next Teardrop Falls, heeft hij grote hits gekend. Hij deed het nog eens dunnetjes over in 2002. If brings you happiness, And I wish you all the best It's your happiness That matters most of all But if ever break your heart, the teardrop ever deseo, lo amargo aantal trompetjes uit een eh, elektronisch kastje en dan lijkt het al heel erg Amerikaans. <laughs> Nou, misschien merkt u het al wel aan mijn, een beetje aan mijn stem. Ik ben nooit zo'n grote fan geweest van die Freddy Fender. Darius Rucker, ook hij heeft zelf dit nummer geschreven. Hij heeft het nog niet zo lang geleden uitgebracht in februari van dit jaar en hij noemt het gewoon This. Got a baby girl sleeping in my bedroom And her mama laughing in my arms There's a sound of rain on the rooftop And the game's about to start I don't really know how I got here But I'm so glad that I did And it's crazy to think that one little thing Could have changed all of this Maybe it didn't turn out like I planned Maybe that's why I'm such, such a lucky man stoplight I didn't make Every chance I did or I didn't take All the nights I went too far All the girls that broke my heart All the doors that I had to close All the things I knew but I didn't know in high school Who said she could do better All the college I wanted to go to Till I got that letter All the fights and the tears and the heartache I thought I'd never get through And the moment I almost gave up All led me here to you I didn't understand it way back when But sitting here right now It all makes perfect sense that I didn't make Every chance I did or I didn't take All the nights I went too far All the girls that broke my heart All the doors that I had to close All the things I And now I got an angel looking out for me today So nothing's a mistake Every stoplight I didn't make Every chance I did or I didn't take Soms dan denken we wel eens dat de Bellamy Brothers uh, in rusten zijn. Want eh, ja, ze brengen nog weinig cd's uit. En je hoort er hier in Europa nog maar heel weinig van. Maar in Amerika zijn ze nog steeds eh, waanzinnig bekend. Daar hebben ze ook nog regelmatig optredens. En daar staan ze eigenlijk tegenwoordig een beetje meer bekend als protestzangers. Hè? Want alle liedjes die ze zingen, die gaan over Amerika tegen het regime of tegen de oorlogen of wat dan ook. Let's roll America. Let's roll America. There's a job Let's roll. fail Hier hierop zitten nemen en dan kijk zo naar buiten, dan denk ik bij mezelf van dat is het toch weer een eh, mistroostige dag vandaag. Maar afgelopen zaterdag, toen was het heel erg fijn. 23 graden hier in Nederland gemiddeld heb ik begrepen. En eh, ja, zo'n dagen, daar zit je dan gewoon op te wachten. En dan is er ook nog een man die luistert naar de naam Walter Hayes en hij roept van Why wait till the summer? Well, I'm overworked and I'm and it's overcast, gloomy and gray. Days are getting shorter, nights are getting colder summertime is gone But that don't mean it's over I got a dime to a cooler, it's styrofoam And it's loaded with limes and cold coronas I'm pulling my truck toward Pensacola But before I go, I had to phone you Say, hey, sugar shotguns where I want you With a not much more than your sunscreen on you This sweet little piece of beach With our name on it the heck out of this refrigerator. Let's follow that heat to a summer wonderland. Gonna make snow angels in a soft white sand. I got a dime store cooler, it's styrofoam, and it's loaded with limes and cold coronas. I poured my truck to a Pensacola, but before I go, I had the phone. You say, hey, shooting shotguns, I want you with a not much more Then your sunscreen on your little sweet little piece of beach Well, I name on it So die hard it's styrofoam and it's loaded with limes and cold coronas. I'm pulling my truck to a Pensacola, but before I go, I had the phone and said, Hey, sugar shotguns, where I want you with not much more than your sunscreen on you, just sweet little piece of beach without i name on it. Summer is waiting on us Dat fiets van die Walker Hayes. Why wait for this summer? Ja, waarom zou je op de zomer wachten als je gewoon een prachtig leven kunt maken van eh, dingen die je nu bij de hand hebt, hè? En dat is mijn telefoon op de achtergrond met eh, Trisha Yearwood. Maar ik draai voor u, Keith Urban. I loved you since the very first day When I caught you looking my way a smile and just knew it And up until you came along And no one ever heard my song Now it's climbing with a bullet It's nice to have someone So honestly devoted But when it's said and done the singing, it don't mean nothing about you. The fast cars, the guitars, they are all just second to this life, this love that you and I've been dreaming of for so long. Would all be as good as gone without the singing, it don't mean nothing without you. The fast cars, the guitars, they are all just second to this life, this love that you and I that I could live this life just going through the motions. The traveling, the singing, it don't mean nothing without you. And the fast cars, the guitars, they are all just second to this life, this love that you and I have been building up so high. It's never gonna touch the sky without you. ooit eens een keer op een eh, festival lopen, op een eh, optreden van een of ander eh, countryartiest. En u hoort dit deuntje voorbij komen, dan weet u dat mijn telefoon gaat. If I had without you, what kind of would be even duren of het dat ik opneem als ik dit nummer eenmaal hoor. En zeker als ik dan mijn, eh, mijn headset op heb staan. Hè? vind het altijd leuk om zoiets een mooie bak herrie te noemen. Something better to come, the Dirt drifters, drifters. John Middleston, hij heeft het eh, geschreven voor deze formatie. En dit is dan weer geschreven door Rivers Rutherford. Sam en Annie Tate, zij hebben eraan meegeholpen. Ze schreven het voor Gretchen Wilson. If I had it my away This would be the first time that I made love And I would be the first girl that your hands touched But we've both done our share of living Taking chances we've been given I've never been too big on looking back I don't care I'm your first love to be your last. En ik zit eh, met spanning al eh, mijn brievenbus in de gaten te houden hoor. Want binnenkort dan krijg ik de nieuwe CDX weer binnen. Met eh, alle nieuwe nummers uit de maand maart. Uitgebracht daar in Amerika. We moeten het nu nog even doen met ja, die laatste nieuwe dus van die Gretchen Wilson. Uitgebracht in, in februari van dit jaar. En dit is alweer een stukje ouder hoor. Dit komt uit uh, ergens in 1999, 2000. True van George Strait. True in this modern world when two lovers get together. Chances of them ever making it to forever couldn't be better than two in a million parts. Girl, this ain't just another run of the mill emotion. What I'm feeling is the definition of devotion My love for you is true True like the sun coming up each morning Bright as the light a baby's smile but every day I get, I'll share with you. This feeling just keeps getting stronger as the time goes by. It's written on my face, you can see it in my eyes eerste tonen lijkt het een beetje of ik iets uit een musical draai. Maar ik draai een nummer van Jessica Andrews' album Heart Shape World. Unbreakable Heart. nog steeds een man rond die eh, bezig is met het maken van muziek. Hij heeft heel lang heeft hij country muziek gemaakt. Hij is tegenwoordig een beetje bezig met de Americana. En tegenwoordig ook wat meer bezig met Nederlandstalige muziek.